Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Rusland krijgt tot donderdag de tijd om de spanning rond de Krim te verminderen. Anders volgen er gerichte sancties. Daarmee dreigt de Europese Unie. De EU wil dat Moskou zijn militairen terugtrekt in de kazernes. Gebeurt dat niet, dan zal de EU onder meer gesprekken over versoepeling van de visumplicht opschorten. Carnaval in een café in Nijmegen is geëindigd in een schietpartij en ontruiming van de kroeg. Rond 7 uur kreeg de politie een telefoontje dat er bij een ruzie geschoten was in het café aan de Hertogstraat. Daar raakte niemand gewond. Wel heeft een cafébezoeker letsel aan zijn been. Dat heeft hij mogelijk opgelopen bij de ruzie. Twee mensen zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Noord-Korea heeft vandaag opnieuw twee korte afstandsraketten afgevuurd. De Verenigde Staten zeggen dat Noord-Korea door de lancering van de raketten de resoluties van de VN-veiligheidsraad hebben geschonden. De raketten kwamen terecht in zee, het was de tweede lancering deze week. De strijd in de Centraal-Afrikaanse Republiek moet beëindigd worden door een VN-vredesmacht met 10.000 militairen en ruim 1800 politieagenten. Dat schrijft VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon in een rapport. Hij wil dat de vredesmacht burgers beschermt en de religieuze moorden in het land een halt toeroept. In de CAR woedt sinds eind vorig jaar een strijd tussen islamitische en christelijke milities. 14 ziekenhuizen hebben hun sterftecijfers niet op internet gezet. De Nederlandse Zorgautoriteit had 89 ziekenhuizen opgeroepen de cijfers uiterlijk 1 maart te publiceren. 75 ziekenhuizen hebben dat volgens de NZA gedaan. Ziekenhuizen zijn sinds deze maand verplicht hun sterftecijfer openbaar te maken en aan de NZA door te geven. Het weer vanavond neemt de wind af en klaart het overal op. Vannacht wordt het koud, 3 tot min 5 graden aan de grond. Vanaf morgen zonnige periode en droog. Middags is het 9 tot 12 graden.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 free.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 我好累。 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl another this feeling take over you. But tomorrow is Sunday.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 me